Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Dus in Canada is een man met koorts en griepverschijnselen in quarantaine geplaatst. Hij heeft onlangs Nigeria bezocht, een van de vier West-Afrikaanse landen waar het ebola-virus is vastgesteld. Volgens een Canadese tv-zender gaat het om een voorzorgsmaatregel. In de VS worden ook twee met ebola besmette patiënten behandeld, onder wie een arts die het virus opliepen in Liberia. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak gisteren bestempeld als een internationale noodsituatie. Zo'n 60% van de patiënten met ebola overlijdt. Bij een verkeersongeluk in Middelharnis zijn twee vrouwen om het leven gekomen. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om de slachtoffers te reanimeren, maar zonder resultaat. De twee vrouwen zijn met hun auto van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. Op het Meer in Friesland zijn twee tieners ernstig gewond geraakt bij een speedbootongeval. Een van hen, een jongen van 12, liep hoofdletsel op en is met de traumahelikopter naar het Universitair Medisch Centrum Groningen gebracht. De twee jongens zaten op een rubberen band die achter een speedboot hing. James Brady, woordvoerder van de voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan, is overleden als gevolg van verwondingen die hij ruim 30 jaar geleden opliep. Dat is vastgesteld door de autoriteiten in Washington. De 73-jarige Brady overleed eerder deze week, volgens de schouwarts nog als gevolg van een aanslag op Reagan in 1981. Brady raakte daarbij zwaar gewond en kwam in een rolstoel terecht. De uitspraak van de autoriteiten opent de weg naar het mogelijk vervolgen van de dader van de schietpartij, John Hinckley. Die werd destijds niet veroordeeld omdat hij geestelijk niet in orde was.